Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hillary Clinton heeft genoeg gedelegeerden om volgende maand de democratische presidentskandidaat te worden. Dat blijkt uit een telling van persbureau AP. Opnieuw heeft een aantal supergedelegeerden toegezegd op haar te zullen stemmen. Haar rivaal Bernie Sanders geeft de moed nog niet op. Hij zegt dat hij gaat proberen de supergedelegeerden op andere gedachten te brengen. In België zijn twee mensen om het leven gekomen door hevige regenval. Een hoogbejaarde vrouw werd meegesleurd door het water in een ondergelopen straat... en een automobilist verloor de macht over het stuur toen hij door een diepe plas reed. De wateroverlast in Wallonië is nog niet voorbij. Ook vandaag worden zware buien verwacht. Zeker 18 Turken die in Nederland zijn veroordeeld lopen vrij rond in Turkije, zegt minister van der Steur. Onder hen is ook mensenhandelaar Saban B, die in 2009 de benen nam tijdens een bijzonder verlof. Turkije levert geen mensen uit die de Turkse nationaliteit hebben. Wel kunnen de Nederlandse straffen worden omgezet in Turkse straffen, maar dat gebeurt volgens Van der Steur te weinig. Het AMC in Amsterdam krijgt als eerste ziekenhuis in Nederland een zwarte doos in een van de twintig operatiekamers, schrijft de Volkskrant. Net als in vliegtuigen slaat de zwarte doos alle relevante informatie op. Metingen tijdens de operatie, maar ook video- en geluidsopname. Patiënten kunnen de gegevens opvragen als er tijdens de operatie iets is misgegaan. Vandaag begint een internationaal onderzoek naar de gevolgen van kinderporno. Ook slachtoffers in Nederland kunnen daaraan meewerken. Het onderzoek moet uitwijzen welke sporen het misbruik nalaat, met name wanneer het is gefilmd. Slachtoffers kunnen er dan keer op keer mee worden geconfronteerd. In het onderzoek kunnen ze aangeven aan welke hulpverlening ze behoefte hebben.